Anneke van Zessen met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat noordrijn westfalen net over de grens van Nederland... gaan strengere coronaregels gelden. Mensen die geen prik hebben gehad... mogen vanaf volgende week niet meer naar restaurants, kerstmarkten en voetbalstadions. noordrijn westfalen is qua inwonertal de grootste deelstaat van Duitsland. In veel andere deelstaten gold de zogenaamde 2G-regel al. Nederland heeft zich geplaatst voor het WK voetbal van volgend jaar in Qatar. In de beslissende kwalificatiewedstrijd won het Nederlandse elftal met 2-0 van Noorwegen. Tot ver in de tweede helft bleef het 0-0. Maar in de laatste 10 minuten scoorden Steven Bergwijn en Memphis Depay. De laatste keer dat Nederland meedeed aan het WK was in 2014. Poolse militairen hebben op de grens met Wit-Rusland waterkanonnen ingezet tegen migranten. Die proberen via Wit-Rusland de overtocht naar de Europese Unie te maken. Volgens het Poolse ministerie van Defensie waren de migranten begonnen met het gooien van stenen naar Poolse grenswachten. Volgens EU-landen gebruikte Wit-Russische president Lukashenko de migranten als oorlogswapen... vanwege de sancties die zijn ingesteld tegen zijn regime. Gisteren besloot de EU Wit-Rusland extra sancties op te leggen vanwege mensensmokkel. Vanaf 1 januari geldt in 16 wijken in Rotterdam een zelfbewoningsplicht voor mensen die een huis kopen met een WOZ-waarde tot 355.000 euro. Op die manier moeten beleggers worden geweerd, zodat mensen met een middeninkomen meer kans maken op een koopwoning. Voor nieuwbouw geldt in Rotterdam al een zelfbewoningsplicht. De stad is na Amsterdam de tweede grote stad die concrete plannen heeft gepresenteerd voor opkoopbescherming. Het weer in de loop van de nacht valt er wat regen. Het wordt niet kouder dan 5 graden.